Thank you. De bloemenbij is groen getooid, we hebben bloemen rondgestrooid. Het goudgelokte lentekind en wij. Vriendinnen, vrienden, allemaal gezeten rond de vruchtenschaal. Ook u bent welkom, lach en kom erbij. We geven picknick onder wil van linden. tussen klaprozen en uit je ogen, pluk een bloem. Daar zit Ronnie en Lennart nee van wie ik nog een tientje krijg. Het goudgelokte lentekind slaapt zacht. En zoete rook van blauwe kant omgeeft mijn hoofd als haardooiband. En druppels honing geuren op mijn vacht. We geven picknick met tante Beb en pater Jansen. Die zelf een samen dansen, leliekransen in het haar muziek, pluk een bloem. We vragen u erbij, de rest bezorgen wij. Lennart we geven picknick. Nu speelt de bent hij meer dan honderd nummers De Het goudgelokte kind speelt fluit. Gekleed in vijgenblad van schuim vliegt Dylan door het hemelruim Speelt hymnen op zijn harp en gouden luid geen picknick voor de elfen en de voor de runderen en de reeën, voor zijn tweeën. Iedereen moet aardig zijn, pluk een bloem.